Goedemorgen, ik ben Dielke Teertra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Twintigers wonen minder samen. En ook stappen jonge mensen niet meer zo snel in het huwelijksbootje... blijkt uit cijfers van het CBS. Dat keek naar de afgelopen 20 jaar. Twintigers zijn vaker single. En als ze gaan samenwonen, dan zetten ze er sneller binnen vijf jaar alweer een punt achter. Een vast contract helpt om langer bij elkaar te blijven. En Nederlandse vrouwen krijgen ook weer op iets latere leeftijd hun eerste kind. Blijkt dat een heel ander onderzoek is met meisjes op de gemiddelde leeftijd van 30,1 jaar. Een dag nadat het in veel parken hartstikke druk was... overleggen onder meer Amsterdam en Tilburg hoe ze dat vandaag kunnen voorkomen. Het spoorpark in Tilburg werd gisteren ontruimd. We gaan het park sluiten. Het is te druk. Het is niet goed voor onze gezondheid. Dus het verzoek is om de tassen te pakken, dekentje oprollen en lekker naar huis. Ook in het Vondelpark in Amsterdam werden mensen naar huis gestuurd. Agenten werden bekogeld toen de boel werd ontruimd. Twee mensen zijn opgepakt. Sommige ingangen van dat park blijven vandaag dicht. Boycott het WK voetbal 2022 in Qatar. Die oproep deden Gert-Jan Segers van de ChristenUnie en Sigrid Kaag van D66 gisteravond in onze NOS op 3 verkiezingsshow op YouTube. Gisteren kwam naar buiten dat bij de bouw van de stadions in Qatar al duizenden doden zijn gevallen. We dansen straks op, op, op graven van 6500 mensen die in de hoop dat ze een beter leven zouden krijgen, daar zijn gaan werken en daar de dood hebben gevonden. Ik vind het echt mijn hart breekt. En daar is Kaag het mee eens. UEFA heeft een grote verantwoordelijkheid. Het is leuk dat ze dit, soort, eh, dat ze dit organiseren. Dat vinden we allemaal geweldig. Daar worden we allemaal helemaal blij van. Maar dit kan niet. Dus ik ben het ermee eens. Er moet ergens een lijn worden getrokken. Ze spraken ook onder meer over de basisbeurs en oplossingen voor het klimaatprobleem. Vanavond is er een nieuw debat met Thierry Baudet van Forum voor Democratie en Farid Azarkan van DENK. Het weer, de dag begint met veel zon, maar vanmiddag trekt het dicht. In het zuiden kan zelfs een spatje regen vallen. Het wordt een of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De drukte in de regio is wat afgenomen. Er staat nog wel file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Nieuw-Vennep. Daar heb je nog 10 minuten op onthoud door een aanrijding. De weg is wel weer vrij. Verder is het nog druk vanuit Zandvoort op de N201 Zandvoort-Hoofddorp.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 hoe ze nieuwe drukte kunnen voorkomen. Om die reden werden gisteren het Spoorpark in Tilburg... en het Vondelpark in Amsterdam ontruimd. De bestuursvoorzitters van zeven vaccinfabrikanten spreken vandaag met het Europees Parlement. Onder hen is ook de topman van AstraZeneca... bedrijf waarmee de EU ruziet over tegenvallende aantallen geleverde vaccins. Het dodental bij gevangenisrellen in Ecuador is opgelopen naar 79. Alle doden zijn gedetineerden. Sommigen waren onthoofd of in stukken gesneden. Volgens president Moreno was de aanleiding een bendeoorlog. Het weer, eerst zonnig.